uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een Transavia-vliegtuig is per ongeluk bijna opgestegen vanaf een taxibaan op Schiphol. Het toestel reed begin september een landingsbaan op om te vertrekken. De luchtverkeersleiding had de fout op tijd door... en maande de piloten om de start af te breken. Er waren op dat moment geen andere vliegtuigen in de buurt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart. Een prominent lid van de Venezolaanse oppositie... is na vier maanden gevangenschap vrijgelaten. Het gaat om Edgar Zambrano, vicevoorzitter van het parlement... en rechterhand van oppositieleider Guaido. De vrijlating is onderdeel van een akkoord tussen president Maduro... en een deel van de oppositie. Zambrano werd opgepakt na de mislukte koepoging tegen president Maduro. Een deel van de oppositie sloot gisteren een akkoord met Maduro. Een van de afspraken is dat sommige gevangenen vrijkomen. Egypte heeft de voormalige Italiaanse ereconsul in Luxor op de lijst van gezochte personen van Interpol gezet. De diplomaat probeerde vorig jaar tienduizenden historische voorwerpen vanuit Alexandrië naar Italië te smokkelen in een diplomatieke container. De gesmokkelde voorwerpen zijn inmiddels weer terug in Egypte. De consul is spoorloos verdwenen. De VS spannen een rechtszaak aan tegen klokkenluider Edward Snowden... vanwege de publicatie van zijn boek Onuitwisbaar. Dat zou in strijd zijn met de geheimhoudingsplicht. Snowden werkte voor de geheime dienst NSA... en lekte in 2013 geheime documenten over Amerikaanse spionageactiviteiten. Sindsdien woont hij in Rusland. Met de rechtszaak probeert het Amerikaanse ministerie van Justitie te voorkomen... dat eventuele opbrengsten van het boek bij Snowden belanden. Volgens een advocaat bevat het boek geen geheimen die nog niet zijn gepubliceerd door de media. En dan het weer. Vandaag is het droog, met nu en dan zon. Met in het noorden kans op een regenbui. De temperatuur loopt op naar maximaal 17 graden. Donderdag verandert er weinig. In het weekeinde kan het zomers warm worden.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 Bitch nigga definition of a bitch nigga. Now wildin', ready for all the violence. I don't need a nigga jacking that he riding. I got this 450 this shit all up can't stop this. I be round the globe talking high shit. I threw my own son's Jackie Chan with it. I threw my own son's Jackie Chan with it. I threw my own son's Jackie Chan with it. I threw my own son's Jackie Chan with it. Kick around, getting money cause she love me, but she only tryna fuck me for the clout.